Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Na de grote droogte van vorig jaar hebben alle waterschappen hun beleid aangepast. Blijkt uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 waterschappen. In veel waterschappen is de grond nog steeds te droog. Met de dijken gaat het beter dan verwacht. Om in de toekomst beter met droogte om te kunnen gaan... wordt er nu vaak meer water vastgehouden... en zijn er maatregelen genomen tegen verzilting oud-campagneleider van president Trump, Paul Manafort... zou ruim 19 tot 24 jaar celstraf moeten krijgen... en een boete tot ruim 50 miljoen euro. Dat is het advies van speciaal aanklager Muller. Manafort werd vorig jaar al door een jury schuldig bevonden... aan onder meer belasting- en bankfraude. Als de rechter het advies van Muller opvolgt... is de kans groot dat de 69-jarige Manafort... de rest van zijn leven achter de stralies zit. In de VS heeft een werknemer van een fabriek in een voorstad van Chicago vijf collega's doodgeschoten. De 45-jarige man was kort daarvoor ontslagen. Hij werd later gedood in een vuurgevecht met de politie waarbij zes agenten gewond raakten. In de fabriek worden industriële kleppen gemaakt. De presidentsverkiezingen in Nigeria zijn een week uitgesteld. Enkele uren voor de stembureaus open hadden moeten gaan. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Er zijn berichten dat er stembiljetten waren verdwenen... maar het zou ook te maken kunnen hebben met het geweld in Nigeria. De afgelopen dagen vielen er 66 doden bij gevechten tussen boeren en rondtrekkende veehouders. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt vooral door de verhoging van de energiebelasting. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. De energierekening van een gemiddeld huishouden komt dit jaar in totaal naar verwachting uit op 2074 euro.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 The stories always end if you read between the that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.